Eén verdieners betalen nu meer belasting dan twee verdieners... die gezamenlijk hetzelfde inkomen hebben. Volgens het CPB loopt de belastingdruk voor één verdieners in de toekomst nog verder op. Het aantal doden of gewonden door oorlogsgeweld in Afghanistan is in 2017 met 10% gedaald, meldt de VN. Vorig jaar waren er zo'n 3500 doden en 7000 gewonden. De meeste slachtoffers vielen door aanslagen van terreurorganisaties als IS en de Taliban. Bij gevechten tussen het leger en strijdgroepen kwamen er ook veel burgers om het leven. Prinses Ariane heeft haar linkerpols gebroken bij het schaatsen. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst moet de pols drie weken in het gips. De jongste dochter van koning Willem-Alexander en zijn vrouw Maxima kan wel gewoon mee op wintersport. Haar arts verwacht dat Ariane tijdens de voorjaarsvakantie in Leg gewoon kan skiën. De Franse politie hoopt vandaag meer te weten te komen over de doodsoorzaak van een negenjarig meisje. Ze verdween een half jaar geleden op een trouwfeest en gisteren werden botten van haar gevonden in een besneeuwd ravijn. Als het weer het toestaat zoekt de politie vandaag verder naar stoffelijk overschot en de aanwijzingen voor haar doodsoorzaak. Een 34-jarige oud-militair zit vast in de zaak. Hij zegt dat hij het 9-jarige meisje per ongeluk heeft gedood. Meer wil hij niet zeggen. Zijn gedeeltelijke bekentenis is wel een doorbraak in Frankrijk, want eerder ontkende hij elke betrokkenheid. De politie heeft een nieuwe een mogelijk explosief weggehaald bij een huis. Het ging om een voorwerp in een kartonnen doos. De situatie in de Beatrixstraat in Nieuwegein is nu veilig, zegt de politie. Het weer bewolkt, af en toe regen, in het oosten van het land ook sneeuw. Vanmiddag breekt in het westen af en toe de zon door en het wordt 4 tot 9 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Er is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is op veel plaatsen voorbij. Uitzonderingen zijn de A2 Utrecht richting Amsterdam. Daar staat bij knooppunt Holendrecht 7 kilometer file. A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwoude Dorp 3. Andere kant op tussen Roelofarensveen en Zoeterwoude Rijndijk 7. A9 Diemen richting Amstelveen bij Oude aan de Amstel 5. A10 de ring van Amsterdam. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt De Nieuwe Meer 9 kilometer. Dat is de A10 Zuid richting Den Haag. Twee rijstroken zijn dicht na een ongeluk. Het verkeer richting Schiphol kan beter omrijden via de A9. A12 Arnhem richting Utrecht bij Maarsbergen 7 na een ongeluk. De vertraging is een uur. En de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Hendrikido Ambacht en hardingsveld giessendam 11 kilometer door een spoedreparatie.